Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Triatlonatleten zijn jarenlang verwaarloosd en mishandeld. zeggen oud-sporters in de krant Trouw. Vooral in de top zijn sporters jarenlang fysiek en mentaal mishandeld of verwaarloosd. En maakten coaches misbruik van hun machtspositie. Verslaggever Tom van het Hek. Trainers, eh, maar ook ouders, want die kun je natuurlijk ook een rol toedichten in deze. Die laten het ook gebeuren vaker bij jongere kinderen. Omdat zij ook toch verblind zijn door het mogelijke eh, eh, woord Olympisch succes. Of in elke sport een, een ander doel, zeg maar. En dan gaat alles opzij. En dat is een, een, ja, een, eigenlijk een hele treurige, trieste ontwikkeling. Het gebeurde allemaal op het Nationale Trainingscentrum voor top triatleten in Sittard. Binnenkort verschijnt er een groot onafhankelijk onderzoek naar de misstanden. Vanaf vanavond rijdt er twee keer per week een directe trein vanuit Nederland naar verschillende Europese steden, waaronder Praag, Wenen, Venetië en Milaan. In de trainingsplek voor zo'n 700 slaapplekken. Een rotonde in Schijndel bij Den Bosch lag gisteravond vol schuim. Mensen hadden zeep in de fontein gegooid, waardoor een paar uur later de weg vol sop lag. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Vorig jaar werden er ook al meerdere keren flessen afwasmiddel in het water gegooid. Een opvallende getuige vandaag in de zaak Nicky Verstappen. Bekir E. komt naar het hoger beroep. Hij is de man die Humera van 16 vermoorde in het fietshok van haar school. In de zaak staat Jos B. terecht en die zou tegen Bekir E. hebben gezegd dat hij betrokken was bij de dood van het jongetje Nicky in 1998. Onze rechtbankverslaggever legt uit. De twee zaten een half jaar lang samen opgesloten op een speciale afdeling van de gevangenis in Vught. Daar zou Jos B., die altijd schuld ontkende en verder zweeg, Bekir E. in vertrouwen hebben genomen. Of Bekir E. de waarheid spreekt is de vraag. Volgens onderzoekers is hij leugenachtig, narcistisch en manipulatief. Niet iemand die je zomaar moet geloven dus. Maar volgens het Openbaar Ministerie betekent dat nog niet dat hij ook hierover liegt. Jos B. wil hem ook zelf vragen gaan stellen vandaag. Het weer nu nog een buitje, maar vanmiddag vaker droog en dan gaat op 14. De rest van het weekend rustig herfstweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.